uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Terstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Slinger jij thuis de ene avond de serie aan op Netflix... en de volgende film op Amazon Prime? Je bent niet de enige. Steeds meer mensen hebben meerdere streamingsabonnementen. Meestal twee of drie, heeft een marktonderzoeker ontdekt. Netflix is verreweg het populairst. Op de tweede plek staat Videoland. De wapenstilstand tussen Israël en Gaza is verbroken. Een maand geleden spraken ze af om niet meer te vechten maar vannacht voerde Israël luchtaanvallen uit op Gaza. Vanuit dat gebied werden brandballonnen opgelaten... waardoor in Israël op een paar plekken brand ontstond. Lijkt erop dat niemand gewond is geraakt. Het RIVM roept jongeren tussen de 17 en de 24 op om een coronatest te doen na hun vakantie in Portugal of Spanje. Correspondent Rob Zoutberg vanuit Madrid weet waarom. Op dit moment worden er meer jongeren dan ouderen besmet. in Spanje heeft natuurlijk ook gewoon met statistiek te maken. Want ouderen zijn inmiddels wel geprikt. We zijn bij de veertigers bijvoorbeeld hier in Spanje. Jongeren zijn dat niet. En er wordt op feestjes weinig afstand gehouden. Bij de Fransen kan de vlag uit. Zij wonnen gisteravond de kraker tegen Duitsland met 1-0. Dankzij de Duitser Mats Hummels. Hij maakte een eigen doelpunt. En daar gaat hij een eigen doel. Daar had... Uh... De Duitse defensie helemaal geen kijk op. Dat daar nog Hernandez was. En dan is het Hummels die scoort aan de verkeerde kant. Er gebeurden nog twee opvallende dingen. Vlak voor de aftrap landde er ineens een parachutist op het voetbalveld. was een actievoerder van Greenpeace die aandacht wilde vragen voor het milieu. Dat ging niet helemaal goed. Paraglider raakte waarschijnlijk een kabel en vloog vak over het publiek. Twee mannen in het stadion raakten gewond. En er werd een record aangetikt op het EK. Ronaldo werd topscorer aller tijden. En Ronaldo, a chance to be a record breaker on his own. He dispatches it. 10 goals for Ronaldo in European Championship tournament matches. En hierna trapt hij er nog één in. Ronaldo heeft nu dus 11 EK-doelpunten op zijn naam staan. Het weer warm en zonnig vandaag, 27 tot 31 graden. Daarmee kan het op sommige plekken zelfs tropisch worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, staat file voorknopend Raasdorp, 4 kilometer.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 Het was de eerste aanval op Gaza sinds de wapenstilstand van half mei. Volgens Israël was de luchtaanval gericht op Hamas... als vergelding voor de brandballonnen die gisteren werden opgelaten vanuit Gaza. Het memo van Pieter Omtzigt is gelekt door iemand uit zijn eigen omgeving... meldde ANP in het Nederlands Dagblad. CDA-partijvoorzitter Marnix van Rij heeft dat gisteravond gezegd in een Zoom-vergadering. De miljarden aan spaargeld die Nederlanders tijdens de coronacrisis opzij hebben gezet... worden door de meeste mensen voorlopig nog niet uitgegeven. Dat blijkt uit een enquête van de Rabobank. Dan nog het weer. Het wordt een droge, zonnige, warme dag. In de middag ontstaan wat stapelwolken. En het wordt met 27 tot 31 graden tropisch heet. Said I needed something in my life Said I was doing dumb shit all the time Cause broken dreams won't pay your bills at all I heard it was the wrong things I get right I'm blaming all the monsters in my mind With stories from outside these prison walls Cause even if we're hopeless We know that this will hurt Tomorrow is just a word They can't control Let's raise a toast Enjoy the show We yeah, van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 I wanna have sex on the beach. You know, dancing in front of the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl. I van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal.